Dat zegt STAP, dat is een organisatie die de overheid advies geeft over alcoholbeleid. Afgelopen weekend gebeurden twee dodelijke ongelukken waarbij bestuurders zonder invloed waren. In Os kwam een jongen van 14 om nadat hij werd aangereden door twee jongens van 18 die hadden gedronken. In Rotterdam kwamen drie mensen om. Daar is nog niet helemaal duidelijk of het ging om drugs of om alcohol. Op de Filipijnen zijn minstens 25 mensen omgekomen door het noodweer van afgelopen weekend. Op meerdere plekken zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar overlevenden van de overstromingen en aardverschuivingen. 80.000 mensen zijn geëvacueerd. Inmiddels zakt het water weer op veel plekken. Behoorlijk schrikken bij het Wereldkerstcircus in Theater Carré gisteren. Bij die kerstshow viel een acrobate tijdens haar act hard op de grond... en werd naar het ziekenhuis gebracht. was even een shock, helemaal omdat tijdens datzelfde kerstcircus... twee jaar geleden ook een artiest viel. Die moest toen geopereerd worden aan haar nek... en een jaar revalideren voordat ze weer kon trainen. Bij deze acrobaten liep het een stuk beter af. Ze kon snel uit het ziekenhuis vertrekken... en doet waarschijnlijk morgen weer mee in de circusshow. En vanuit Lelystad is gisteravond een vrachtwagen propvol met spullen naar Oekraïne vertrokken. Deze man is druk geweest met een inzamelingsactie. Hij somt even op wat hij allemaal in zijn truck heeft zitten. Dekens, dekbedden, eh, eh, voedsel, pakketten, aggregaten natuurlijk. Want eh, stroom is een probleem daar. De medische spullen gaan ook mee. Ik ben blij dat we daar weer naartoe gaan en dat we daar weer hulp mogen bieden. Want dat is hard nodig. Al voor de vierde keer rijdt hij die kant op. En hij heeft nog een verrassing in petto. Tussen alle ingezamelde spullen heeft hij ook een frituurpan en heel wat olie gestopt. We gaan oliebollen bakken. Dat kennen ze niet. Alles spullen bij u? alle spullen bij ons. Toch een klein eh, lichtstraal in het, eh, in het leven daar. Krijg je nog het weer? Je hebt vandaag wel een paraplu nodig. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en regenachtig.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 Op de Filipijnen zijn zeker 25 doden gevallen als gevolg van noodweer afgelopen weekend. Nog 26 mensen worden vermist. 80.000 mensen zijn geëvacueerd. Landen met een prijsplafond op Russische olie krijgen vanaf 1 februari geen ruwe olie meer uit Rusland. Dat heeft president Poetin besloten. Het is een reactie op de prijsmaatregel die is ingesteld door de G7-landen en Australië. Het weer, het wordt een bewolkte en regenachtige dag bij een graad of 9. Aan zee kan het flink waaien.